Er waren 85 passagiers aan boord en 7 bemanningsleden toestel was vertrokken uit Beirut. Het was op weg van de Libanese hoofdstad naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa. Volgens een woordvoerder van de Libanese luchthaven verdween de Boeing 737 ruim een half uur na vertrek van de radar. De Libanese politie gaat er vooralsnog vanuit dat de crash is veroorzaakt door slecht weer. Een terroristische aanslag wordt uitgesloten. De meeste passagiers van het gecrashte vliegtuig waren Libanezen en Ethiopiërs. De Gelderse SP vindt dat de provincie Gelderland moet worden opgeheven. Als daar aan partij ligt, wordt daar een referendum over gehouden. Volgens de SP is de provincie te groot. Verder voelen de meeste inwoners zich geen Gelderlander, maar bijvoorbeeld wel Achterhoeker of Veluwenaar, zegt de SP. Het werk van de provincie zou moeten worden overgenomen door de gemeenten, het Rijk en vier nieuw te vormen regio's. In de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn ze inmiddels, inmiddels meer dan 150.000 doden geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er nog vele duizenden vermisten. Haiti is opnieuw getroffen door een naschok met een kracht van 4,7 op de schaal van Richter. Volgens de eerste berichten heeft die naschok geen schade veroorzaakt. In Spanbroek in Noord-Holland zijn bij een verkeersongeluk vijf mensen zwaar gewond geraakt. De auto waarin ze zaten raakte van de weg en botste tegen een boom. De oorzaak van het ongeval in Spanbroek is nog onduidelijk, maar de politie benadrukt dat het er erg glad was. In het toernooi om de Afrika Cup hebben Ghana en Algerije de halve finale bereikt. Ghana versloeg in de kwartfinale het gastland Angola met 1-0 en Algerije won met 3-2 van Ivoorkust. Later vandaag worden de twee andere kwartfinales gespeeld.